12 uur. Dit is Renate Evers met het over tussen Servië en Hongarije. Ondanks de belofte van Budapest om geen migranten meer toe te laten. Vanochtend zijn zeker 750 mensen de Hongaarse grens overgestoken. Maar de regering stelt geen bussen meer beschikbaar om hen naar de grens met Oostenrijk te brengen. Ook die grens is nog alles behalve gesloten. Zo'n duizend vluchtelingen zijn vannacht Oostenrijk binnengelopen. Gisteren spraken Hongarije, Oostenrijk en Duitsland af om de migranten eenmalig door te te laten. De Nederlandse journalist Frederik Geerdink is gisteravond in Turkije aangehouden omdat ze in verboden gebied was. Ze werd opgepakt in het zuidoosten van het land met een groep activisten. Ze maakte een reportage over hun protest tegen operaties van het Turkse leger in het gebied. Geerdink zegt dat ze niet wist dat ze in verboden gebied was. Haar advocaat verwacht dat ze morgen hoort of er een aanklacht komt. In Jemen hebben Houthi-rebellen landmijnen gebruikt in de havenstad Aden. Dat zegt Human Rights Watch. Ze zouden de explosieven hebben achtergelaten toen ze in juli uit de stad werden verdreven. Sindsdien zouden zeker elf mensen door de explosieven zijn omgekomen en vielen er twaalf gewonden. Net als in de meeste andere landen geldt in Jemen een verbod op het gebruik van landmijnen. Nederland stelt 2 miljoen euro extra beschikbaar voor de VN-missie in Mali. Het geld is vooral bedoeld om het justitiële apparaat in het noorden van het land op te bouwen. Het geld kan worden gebruikt om politiebureaus en rechtbanken te renoveren en aanklagers op te leiden. Nederlandse militairen maken deel uit van de VN-missie die de vrede in Mali moet bewaren, maar er zijn nog geregeld aanslagen. Het weer overwegend bewolkt en af en toe een bui. Soms breekt de zon even door. Met een stevige noordwestenwind wordt het maximaal 16 graden. Morgen verandert er weinig. Daarna wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.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 only for a day. Yeah, come on, dance for me, baby. <laughs> Uh oh, you feel like? Alright. Come on, don't stop now. You done did it. Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili.